Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Het belasting is nodig om de Belastingdienst weer goed te laten functioneren. Wiebes denkt dat de Belastingdienst beter werkt als het niet meer wordt bedolven onder ondoenlijke taken. Hij wil eenvoudige fiscale regels. President Poetin haalt Russische militairen in de grensregio met Oekraïne weg. De troepen gaan terug naar hun basis, meldt het Russische persbureau Interfax. Het zou gaan om de militairen die meededen aan wat werd genoemd geplande voorjaarsoefeningen. Allergieën zoals hooikoorts kunnen in de toekomst beter worden bestreden. Onderzoekers van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam hebben voor het eerst in bloed afweercellen gevonden die zorgen voor allergische reacties. Mensen met een allergie volgen nu een langdurige therapie om een afweerreactie onder controle te krijgen. Met de vondst in Rotterdam kan sneller worden bekeken of de therapie aanslaat of niet. De politie heeft in Husse in Gelderland een man aangehouden die zich ten onrechte uitgaf voor een huisarts. Het OM verdenkt hem van het verrichten van medische handelingen zonder dat hij de vereiste papieren had. In maart deed een vrouw aangifte tegen hem nadat hij ten onrechte had gezegd dat ze borstkanker had. Dierenrechtenorganisatie Wakker Dier dient een klacht in bij de reclamecodecommissie over een nieuwe campagne van Albert Heijn. Daarin presenteert de supermarktketen een kip die een beter leven heeft dan een plofkip. Wakker Dier noemt het verhaal van Albert Heijn flauwekul. De dierenbescherming vindt de nieuwe kip een belangrijke stap in de goede richting. Albert Heijn vindt het jammer dat alle aandacht nu uitgaat naar de klacht. Na de pompstationhouders klagen ook de bierbrouwers over te hoge accijnzen. Sinds begin dit jaar is de accijns op bier met 5 driekwart procent verhoogd. En volgens de brouwers kopen consumenten hun bier daardoor vaker in Duitsland of België. Het weer, volop zon en warm.